Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Het is zo druk in treincoupés dat veel mensen met een beperking niet meer met de trein kunnen reizen, zegt een belangenclub tegen nu.nl. Er is bijvoorbeeld geen plek voor een rolstoel, waardoor ze op het station moeten achterblijven. Omdat voor veel van hen autorijden ook geen optie is, moeten ze afspraken in het ziekenhuis of bijvoorbeeld een etentje met vrienden skippen. Vanaf vandaag wordt het waarschijnlijk nog drukker in NS-treinen. Door personeelstekort rijden er een stuk minder en daar blijft het niet bij, zegt onze verslaggever. Op dit moment rijdt de NS met 8 à 9 procent minder treinen vergeleken met de treinenloop voor corona. Dat wordt per 11 december, als die nieuwe dienstregeling ingaat, 10 procent. Dus het is opletten geblazen als je met de trein gaat. De regering van Iran wil dat demonstranten harder worden aangepakt. Sinds een aantal weken zijn er heftige protesten tegen het regime. Begon na de dood van een vrouw. Zij werd opgepakt omdat ze haar hoofddoek niet goed zou hebben gedragen. Ook gisteren waren er weer protesten. Volgens een mensenrechtenorganisatie werd er geschoten op mensen die samenkwamen... na de dood van een andere vrouw. Zij zou zijn overleden nadat ze bij protesten was geslagen. Gedoe op de werkvloer van grote social media platforms. Meta, het bedrijf achter Facebook, Instagram en WhatsApp... heeft het moeilijk en ontslaat daarom zo'n 80.000 mensen. terwijl er bij Meta duizenden werknemers uitvliegen... neemt Twitter een deel van de ontslagen werknemers terug. Volgens persbureau Bloomberg kregen sommigen per ongeluk een ontslagmailtje. Een ander deel bleek toch nodig te zijn om de plannen van de nieuwe eigenaar Elon Musk uit te voeren. En vanaf vandaag is er een nieuwe campagne om alcoholproblemen aan te pakken. Meerdere gezondheidsclubs doen eraan mee en dat doen ze op een iets andere manier dan normaal. Ouders worden aangesproken om in de buurt van hun kinderen helemaal niet te drinken... want die kopiëren hun gedrag, is te horen in dit reclamefilmpje. Het was druk op de weg. Ga lekker zitten, joh. Je bent gewoon mooi op tijd voor de eerste helft. De eerste helft? De derde helft is al begonnen, hoor. Biertje, toch? Nu al? Het is nog veel te vroeg. Elke zit de vijf in de dus ik dacht... Kloek, kloek, kloek. Bijna de helft van de kinderen tussen de 12 en 16 jaar heeft wel eens alcohol gedronken en dat komt deels door de ouders. Het weer nog, weinig zon, veel wolken en vooral vanochtend ook buien. Vanmiddag is het vooral in het binnenland wat vaker droog. Het wordt max 14 of 15 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is drukker dan gebruikelijk op de A2 vanuit Utrecht naar Amsterdam.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 Why am I so real? But they don't understand me Or really don't know the deal about a brother Trying hard to make it right Not long ago Before I win this fight Everybody's talking No one can tell me what to do.